Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een derde Nederlander wordt vermist na de aanslagen in Brussel... bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder was al duidelijk dat twee andere Nederlanders worden vermist. De broer en zus stonden in de vertrekhal van Zaventem... toen daar bommen ontploften. De luchthaven blijft in ieder geval dicht tot en met vrijdag... meldt het Belgische persbureau Belga. De chauffeur van de bus die zondag in Spanje verongelukt is... mogelijk achter het stuur in slaap gevallen. Dat blijkt uit een eerste politieonderzoek. Het zou volgens de politie ook nog kunnen dat de man was afgeleid door een mobieltje. De chauffeur is een van de 19 mensen die nog in het ziekenhuis liggen. Bij het busongeluk kwamen 13 mensen om het leven, onder wie studenten uit Italië, Duitsland en Frankrijk. Vijf maanden voor de Olympische Spelen in Rio is de Braziliaanse minister van Sport afgetreden. Hij had graag willen aanblijven, maar door ruzie binnen de regering is dat hem niet gelukt, zegt hij. In de Braziliaanse politiek is het al tijden onrustig. Veel Brazilianen zijn boos vanwege een corruptieschandaal. Kinderen tussen de 9 en 13 jaar shoppen liever in een winkel dan online. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het NOS Jeugdjournaal... blijkt dat 83% het liefst zelf de stad ingaat. Slechts 17% koopt liever of op internet. Hoewel de meeste kinderen wel eerst even op internet kijken... voordat ze iets in de winkel aanschaffen. Zo kunnen ze zien waar het product het goedkoopst is en waar ze het kunnen kopen. Meer Nederlanders gaan op vakantie tijdens Pasen. Volgens toerismebureau NBTC zijn het er 400.000. Dat zijn er 50.000 meer dan vorig jaar. Er gaan naar schatting 150.000 Nederlanders naar het buitenland. De meeste blijven hier. Met Pasen worden er zo'n 850.000 buitenlandse toeristen verwacht in Nederland. De meeste komen uit Duitsland. Dan nog het weer, vrijwel overal droog en af en toe opklaringen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen meer bewolking, soms wat motregen. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate.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 En uh, eh, bah, we gaan vandaag gewoon lekker verder met uh, eh, 99 Souls, The Girl Is Mine. Futuring Destiny's Child. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Dit is ZFM Beachmasters, de beste muziek van 6 tot 8. Boeien, verzoeknummertje, bel even 023 57 talk to you for a minute? please talk to you for a minute? nog steeds naar ZFM Beachmasters. Van 6 tot 8. Elke woensdag op jouw radio vanaf 6 uur. En het beste radiostation ZFM Zandvoort.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 deze prachtige single van Clouseau met Droomscenario. Dat eh, komt toch wel een beetje in het leven van eh, onze lieftallige collega eh, Maurice Mulder. Maurice <laughs> Mulder. van, de Euro, van de Euro Breakdown. Het is niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat is waar. Dat is waar. En jij wou een nummer horen, toch? Weet je, net, dat hadden we het net over. Je ja. kon kiezen. Weet je nog wat het is? Coldplay. Ja? De rest weet ik niet meer. We ben dit is Coldplay. Inderdaad. Adventure of a Lifetime. ZFM Beachmasters, nummer 1, nummer 2 en nummer 3. De nummer 2 komt hierna. Tot zo, dit is Coldplay, Adventure of a Lifetime. We had that Vanity. Hi. Hi. Dit was Coldplay, Adventure of a Lifetime.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 Kom op met z'n was wat jij was. En jij was dat wie ik was. En bijna nog steeds wij was. En ik een dagje vrij was. Ik niet eenzaam, maar een klok was. Ik niet de regen naar de druppels. En bijna nog steeds wij was. Ik niet een niets, maar Kruis en Kamper. Ik wou dat ik bij jou was. Of ik wou dat ik jou was. <laughs> ah, moeilijk hè, Nederlands? Nee, dat is moeilijk moeilijkste vak opgestaan. Hè? Dan moet je even in de microfoon praten. Jij dan nog steeds. Ik kan het niet, hè? Nee. Dacht ik al. Dit was Veldhuis Henk Kamper. Ik wou dat ik jou was. Hier op ZFM. Masters. Niks te danken hoor. Hey, eh, het is eh, half geweest zelfs. We zijn te laat, Fan. Oh, nou. foei foei. Foei foei. Oui, oui. Nou, dan maar het weerbericht van half acht. Woensdag 23 maart. Het weer van de meteorgroep voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond is het droog. Vannacht volgt uit het westen wat regen. Het koelt af naar 3 tot 6 graden, maar in het oosten en noordoosten tot de nul. Morgenochtend is het bewolkt met een beetje regen of motregen. In de middag klaart het iets op. Maar in het oosten kan er dan nog een buit vallen. Het wordt 10 graadjes. Vrijdag is bewolkt en regen. Later in het westen zon. Het wordt rond de 9 graden. Dit was het weer van Meteor Consult. en dat, eh, dat was een griepje. Ik heb ook wat filetjes voor je. Ik denk dat er niet zoveel zijn vandaag. En ik denk dat ik ook nooit van mag raden. Of niet, van. Nee. Want ik ga je wat leuks vertellen. Er staan geen files. <laughs> hey, dat is mooi, hè? Er staan gewoon geen files. Een uur geleden stonden er een stuk of 30 en nu staan er gewoon nul. Hey, eh, ik heb wel een mop voor je. En die mop die gaat als volgt. Boze buurman. Mijn buurman kwam vorige week aan de deur met de vraag... of onze huizen qua inhoud identiek waren. Ik zei dat dat inderdaad het geval was. Daarna vroeg hij me hoeveel rollen behang ik had gehaald voor de woonkamer. Die ik de week ervoor had behangen. Ik antwoordde 17 rollen. Hij keek met grote ogen. 17? Ik haalde mijn antwoord. Inderdaad, 17. Vandaag stond hij weer aan de deur, wit heet van woede. Ik vroeg hem rustig wat er aan de hand was. Hij antwoordde, ik heb god voor de god voor 17 rollen behang gekocht... en nu heb ik een non de nog 8 rollen over. Nog 8 <laughs> rollen van over die ik niet terug kan brengen. Ik lachte een keer en antwoordde, dat is toevallig de HD Golk.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 I don't need a hand Even when the night is cold, I got that fire in my soul. Jezus, kan niet meer uitspreken. In ieder geval, Me, Myself en I en daarvoor die dance. Cake by the Ocean. En Vanity is verslaafd aan de kaartspel. Ja, dat klopt. Kan je deze wel uitspreken straks? Ja. Oké. Nou, wat horen we hierna dan? Maan met Perfect World. Vind je perfect? Ja. Maan, winnares van de Voice 2015-2016. Produced by Hartwell. Dit is Perfect World. Hold on till the morning light. It's not too late, not too You. in 2016. Dit was Maan, The Perfect World. Hold until the morning light. It's not too late, not too late. Oh, en nu komt Black Eyed Peas with Where's the Love. Niet hier.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 Can't seem to keep you. You know I didn't mean it though. Camille Camila Cabello. I know what you did last summer. Het is aftellen. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. En uh, ja, over volgende week gesproken. Volgende week zijn we er wel gewoon weer van 6 tot 9. Normale tijden, eh, dit van 6 tot 8, dat is hem eigenlijk weer een beetje te kort, hè? Maar volgende week hebben wij ook niemand meer dan DJ Stone Heaven. Die eh, komt wel hopelijk volgende week vanaf eh, half zeven tot acht uur draait hij live voor jou. Hier eh, bij ZFM Zandvoort. En voor de rest nog nieuwtjes? Nee, nou, nee, niet echt. Volgende week weer van 6 tot 9 met DJ Heaven. En daarna ook gewoon weer van 6 tot 9. ZFM Beachmasters. Woensdag 23 maart van 6 tot 8. Aflevering 12. Ik ben Johannes Parson en ik zeg jullie bedankt en tot volgende week. Heb je er ook van genoten? Geef je reactie op de Facebook. En eh, volgende week zijn we er weer van 6 tot 9 met de live Facebook.